Olympische Spelen goud veroverd op de rekstok. Het is voor het eerst dat Nederland bij het turnen een medaille wint. Zonderland dankt de winst aan de hoge moeilijkheidsgraad van zijn oefening, waarvoor hij extra punten kreeg. Het zilver was voor Duitsland, brons ging naar China. En de Nederlandse dressuurploeg haalde vanmiddag in de landenwedstrijd een bronzen medaille achter Groot-Brittannië en Duitsland. Drie leidinggevenden van een Limburgse champignonkwekerij zijn opgepakt wegens uitbuiting en valsheid in geschriften. Justitie vermoedt dat honderden champignonplukkers onder erbarmelijke omstandigheden bij het bedrijf Prime Champ werkten. Het zijn meest Poolse vrouwen die volgens justitie onderbetaald werden, heel lange werkdagen maakten en nauwelijks een vrije dag kregen. Verder moesten ze verplicht een deel van hun loon inleveren in ruil voor onderdak, eten en verzekeringen. De opgepakte leidinggevenden zijn twee Poolse vrouwen en een Nederlandse man. De directie van PrimeChamp is niet aangehouden. De veiligheidsregio Zeeland heeft groot alarm geslagen nadat in een kreek in Ouwekerk giftige alg was gevonden. Na metingen heeft de veiligheidsregio een zwemverbod voor de hele Ouwekerkse kreek afgekondigd. De gevonden alg, dinoflagellaat, maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. Vorige week ging een hond dood die in de kreek had gezwommen. De gemeente Amsterdam hoeft geen paspoort zonder vingerafdrukken af te geven. Dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak. Sinds 2009 is het in Europa verplicht vingerafdrukken te geven bij de aanvraag van een nieuw paspoort. Een vrouw uit Amsterdam weigerde dat omdat ze het een schending van haar privacy vindt. Voorlopig is de Raad van State daar dus niet mee eens. Het weer, vanavond en vannacht droog op een enkele bui in de kustgebieden na.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 De zoekactie van de politie naar het lichaam van een vermiste vrouw in Sidderburen heeft niets opgeleverd. De politie heeft gezocht in het huis waar de vrouw en haar man woonden en in de tuin. De vrouw van